Dit is dooral Almegens met het NOS-journaal. Club afgelopen vrijdag. De betogers eisten het aftreden van regeringsleiders en van de burgemeester. Ze beschuldigen de bestuurders van corruptie bij het afgeven van vergunningen... en het uitvoeren van veiligheidsinspecties. Het dodental van de brand is opgelopen tot 32. In Rozenburg in de gemeente Rotterdam is een dode gevallen bij een verkeersruzie. Drie personen zijn aangehouden. Een automobilist had volgens de politie ruzie met een man en een vrouw uit een andere auto en een voorbijganger. De automobilist uit de eerste auto overleed kort nadat de politie hem bewusteloos op straat had gevonden. In Taiwan wil de oppositie dat de president de onrust onder de bevolking wegneemt... na de aangekondigde ontmoeting met de president van China. De president ontmoeten elkaar zaterdag in Singapore. Het is voor het eerst sinds de communisten in 1949 in China aan de macht kwamen... dat de leiders van de twee landen elkaar treffen. De verhoudingen zijn sindsdien gespannen. Het vliegveld op Bali in Indonesië is gesloten vanwege een aswolk die is ontstaan na een uitbarsting van een vulkaan. In elk geval tot morgen is de luchthaven dicht. Een vlucht van KLM naar Bali is gisteren afgebroken. De passagiers zijn gestrand in Singapore. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuidwesten valt lokaal wat regen. In het noorden van het land opklaringen en lokaal wat mist. Vanochtend in het noorden ook nog wat zon. Op andere plaatsen bewolkt en vooral in de westelijke helft van het land regen. Het wordt vandaag 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan files op de A7, horen richting Zaandam, bij Purmerend Noord 2 en bij Weidewormer 4 kilometer. Door een kapotte auto op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, bij Castricum 3 kilometer. De rechte rijstrook staat dicht. A15, Gorkum richting Rotterdam, bij Sliedrecht 3 kilometer...